Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vredesakkoord in Colombia wordt op 26 september officieel ondertekend. Dat gebeurt in de havenstad Cartagena in het noorden van het land, heeft president Santos gezegd. Door het vredesakkoord tussen de regering en de rebellen van de FARC... komt een einde aan het oudste gewapende conflict in Zuid-Amerika. Daarbij kwamen in totaal 220.000 mensen om het leven. Overigens mag het Colombiaanse volk zich op 2 oktober nog in een referendum uitspreken over het akkoord. De Noordpool van de planeet Jupiter is stormachtiger dan gedacht en lijkt ook blauwer dan de rest van de planeet. Dat concludeert NASA aan de hand van nieuwe beelden die de ruimtesonde Juno heeft gemaakt. Deskundigen reageren verrast op de beelden, die niet lijken op eerdere foto's uit 1974. De missie van Juno duurt 20 maanden en het is de bedoeling dat het vaartuig in die periode meer dan 30 keer rond Jupiter cirkelt. In 2018 eindigt de missie en vergaat Juno in de atmosfeer van Jupiter. Het Openbaar Ministerie heeft een nieuw psychiatrisch onderzoek voor Volkert van der Graaf wel degelijk een verkooppraatje genoemd. Minister van der Steur ontkende dat eerder deze week nog, maar de advocaat van de moordenaar van Pim Fortuyn heeft in Pauw een bandopname laten horen. Daarop zegt OM-topman Pieters dat Van der Graaf in ruil voor een nieuw psychiatrisch onderzoek verlost wordt van de voorwaarden voor zijn voorlopige vrijlating. En Pieters ondersteunt dat met de woorden, we hebben een verkooppraatje nodig. De Kroaat Marin Silic is in de derde ronde van de US Open verrassend uitgeschakeld. De als zevende geplaatste Silic verloor in New York van de Amerikaan Jack Sock in drie sets. De nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, bereikte eenvoudig de vierde ronde. Zijn tegenstander Michael Youzhny gaf in de eerste set op vanwege een bovenbeenblessure. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar 14 tot 17 graden. Morgen in de ochtend bewolking met lokale bui. Vanuit het westen gaat het dan op steeds meer plaatsen de zon schijnen. En het wordt morgen 20 tot 24 graden.